En in Georgia gaan ze opnieuw tellen omdat het allemaal wel erg dicht bij elkaar ligt. Pas als ze het zeker weten worden dan de kiesmannen verdeeld. Maakt voor de winnaar niet meer uit. Trump kan Biden niet meer inhalen en dus is die de winnaar. In zijn speech vannacht zei hij er ook te zijn voor iedereen die niet op hem gestemd heeft. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, see each other again, listen to each other again. We have to stop treating our opponents as our enemies. teller staat voor Biden inmiddels op ruim 75 miljoen stemmen. In Overijssel zijn vannacht twee mannen aangehouden met hun kofferbak vol illegaal vuurwerk. Bij een verkeerscontrole vond de politie bijna 1000 kilo van het spul. Er wordt extra gecontroleerd. De verwachting is dat veel Nederlanders hun vuurwerk nu uit het buitenland halen... omdat knalvuurwerk en vuurpijlen hier niet meer mogen. Door het hele land is vannacht weer illegaal gefeest. Onder meer in Brabant, Friesland en Gelderland kregen tientallen jongeren een boete. In Rotterdam moest de politie een bruiloft stilleggen. Het bruidspaar dacht ermee weg te komen door de ramen van het gebouw te bedekken. Zij en alle gasten kregen een boete. Ben je eindelijk van corona af, krijg je het een half jaar later weer. En ook nog eens veel erger dan de eerste keer. Herbesmettingen komen vaker voor dan eerst werd gedacht. En deze vrouw herkende meteen de symptomen. Ik wist het eigenlijk zonder de test. Had ik al zoiets van, nou, volgens mij heb ik het weer. Die druk op mijn borst, die pijn in mijn longen, ehm, weerverhoging, zware vermoeidheid, zware hoofdpijnen. Dus ik had wel zoiets van, nou, volgens mij eh, ja, volgens mij heb ik weer corona. Om met zekerheid te zeggen dat iemand voor de tweede keer corona heeft... is eigenlijk genetisch onderzoek nodig om beide keren met elkaar te vergelijken. Dat onderzoek wordt bijna nooit gedaan. Er zijn nu in Nederland ongeveer tien dubbele besmettingen bekend.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 Atta, atta, anaya. Atta, atta, anaya. I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping anaya. I'm stepping up. Atta, atta, anaya. So don't you fight it. So don't you fight it. ZFN Watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong.